Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn al uitgebracht. Op meerdere plekken in het land gingen stembureaus rond middernacht open. In Zwolle konden mensen tot half twee stemmen in een studentencafé. De burgemeester hoopt zo meer jonge kiezers te bereiken. Ook in Arnhem en Kastrikum konden kiezers al stemmen. Om half acht zijn alle stembureaus open. In de laatste peilingwijzer voor de verkiezingen staan drie partijen op vergelijkbare hoogte. Dat zijn PVV, GroenLinks, PvdA en D66. Daarna volgen CDA en VVD. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft er vertrouwen in dat het akkoord tussen Israël en Hamas standhoudt na de Israëlische bombardementen op Gaza. Daarbij vielen volgens de lokale autoriteiten in Gaza zeker 26 doden. Israël spreekt van een vergeldingsaanval vanwege beschietingen door Palestijnse militanten op Israëlische militairen. Hamas zegt daar niets mee te maken te hebben. In ruim twee weken is de wapenstilstand herhaaldelijk door beide partijen geschonden. Venn zegt dat schermutselingen erbij horen en dat de vrede van Trump zal standhouden. Orkaan Melissa heeft op Jamaica enorme schade aangericht, zegt de Nationale Rampenbestrijdingsdienst. Scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen zijn getroffen. Ook zijn bomen uit de grond gerukt en staan straten en huizen onder water. Over slachtoffers is nog niets bekend. Melissa kwam aan land als orkaan van de zwaarste categorie... met grote hoeveelheden regen en windsnelheden van bijna 300 km per uur. Bij een stalbrand in Susteren in Limburg zijn zo'n 700 varkens omgekomen... De brand ontstond afgelopen avond door nog onbekende oorzaak... in het kantoorgedeelte van de stal en breidde zich daarna snel uit. Zeker vier bluswagens en een hoogwerker waren opgeroepen om het vuur in Susteren te bestrijden.